uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Er gelden weer nieuwe coronaregels in Nederland. Op scholen zijn de quarantainemaatregelen soepeler... en de meeste locaties mogen onder voorwaarden weer open... tussen 5 uur s ochtends en 10 uur s avonds. Ook sportwedstrijden mogen weer met publiek. Premier Rutte riep wel op om de basisregels goed in acht te nemen... om de kans zo groot mogelijk te maken dat de versoepelingen niet teruggedraaid hoeven te worden kabinet kan mogelijk zijn belofte om de BTW op groente en fruit te verlagen niet inlossen. Omdat de systemen van de Belastingdienst dat niet aankunnen. Dat hebben ambtenaren van de Belastingdienst gezegd in de Tweede Kamer. De BTW-belastingssystemen zijn sterk verouderd... en modernisering zou niet eerder kunnen dan in 2026. Het Nederlandse Rode Kruis is geraakt door de digitale aanval van vorige week... op het internationale comité van de hulporganisatie. Ook gegevens zoals namen en geboortedata van zeker 4600 mensen die in Nederland om hulp hadden gevraagd zijn buitgemaakt. Het gaat niet om donateurs of vrijwilligers in Nederland, zegt het Rode Kruis. In Budel heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld voor het asielzoekerscentrum en het gebied eromheen. Dat maakt het mogelijk om mensen preventief te fouilleren. De noodverordening geldt tot zeker half februari, meldt het Eindhovens Dagblad. In het AZC is een reeks steekincidenten geweest. Vrijdag vielen er nog twee gewonden en werden drie jonge AZC-bewoners aangehouden. En Nederland en Rusland staan vandaag voor het eerst tegenover elkaar... in een rechtszaak over de MH17-ramp... bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Rusland erkent dat hof... En Nederland verwijt Rusland dat het met het neerhalen van het vliegtuig in 2014... het Europees Mensenrechtenverdrag heeft geschonden. Het weer bewolkt, overwegend droog en vanmiddag 3 tot 7 graden. Vanaf morgen wisselvalliger en meer wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is veel vertraging na twee ongelukken. Tussen Aalsmeer en de afrit Haardem-Zuid 6 kilometer file met een half uur vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. Verderop is er opnieuw een ongeluk gebeurd bij Uitgeest. Daar staat 4 kilometer file vanaf Beverwijk Oost met 20 minuten vertraging.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 said, then you get your people laughing just like a happy life. What if we could say that we made it? Oh, oh, oh, oh. oh. nothing there was broken or wasted. Oh, oh, oh, we were all caught in the crossfire, and everyone was stood in the way. They're just waiting for a change. They're just waiting for. tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier on croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même. Sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement au réfléchir. C'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement réfléchir. C'est bien le problème avec toi.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 Er overleden vooral meer mensen tussen de 65 en 80 jaar en ook meer mannen dan verwacht. En Disney gaat praten met mensen met dwerggroei... over de modernere versie van de Sneeuwwitje tekenfilm. Disney had kritiek gekregen op de nieuwe versie...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 I try to put up a fight. gonna spend my life being a color. you agree with me when I saw you kicking dirt in my If you're black or white I said, my baby It don't matter if you're black or white it don't matter if you're black or Ultrasonic, bionic, uranium So I break them off tricks. Let's play that it sticks. I'ma say this once, yeah, I don't give a shit. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl. Every record sounds the same, you gotta step into my world. They can see my tears.